De voorzitter van het Poolse parlement is volgens de grondwet nu tijdelijk staatshoofd... na het overlijden van president Kaczynski. Die kwam samen met 96 anderen gisterochtend om het leven... bij een vliegtuigongeluk in het West-Russische Smolensk. In de Europese Unie wordt morgen stilgestaan bij de vliegramp. De vlaggen bij alle Europese instellingen zullen half stok hangen... en aan het begin van alle EU-vergaderingen wordt twee minuten stilte gehouden. Ook in Rusland worden de slachtoffers maandag herdacht. In Groot-Brittannië zijn de specifieke wensen van honderdduizenden orgaandonoren verkeerd opgeslagen. Veel donoren geven aan welke organen ze na hun dood willen doneren en welke niet. Volgens de Nationale Gezondheidsdienst zijn de specifieke wensen in 1999 per ongeluk gewist. Van de ongeveer 800.000 foutief geregistreerde donoren zijn er inmiddels 45 overleden. Bij 20 van hen zijn de verkeerde organen getransplanteerd. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand die zijn longen wilde doneren... volgens het register zijn hart wilde afstaan. De fout kwam vorig jaar aan het licht toen de Britse gezondheidsdienst de donoren op de hoogte stelde voor welke organen ze op de lijst stonden. Veel donoren lieten weten dat de informatie niet klopte. De dienst heeft een onderzoek ingesteld. In de eredivisie is FC Twente gisteravond weer drie punten dichter bij de titel gekomen. en wonnen thuis met 2-0 van Heerenveen. Twente heeft nog twee overwinningen uit drie wedstrijden nodig om voor het eerst landskampioen te worden. Sparta speelde met 1-1 gelijk tegen Heracles. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 3. Morgen begint het zonnig, maar vanuit...